Volgens de Duitse politie is dat een hoogrisicowedstrijd. Auto's worden gecontroleerd op vuurwerk, drugs en wapens. Veel Ajax-fans zijn ook al in Dortmund en vieren een feestje. Ja, ja. wedstrijd Borussia Dortmund-Ajax begint om 9 uur. Een agent die zondagmiddag schopte naar een demonstrant in Den Haag... wordt verdacht van mishandeling, zegt het Openbaar Ministerie tegen Omroep West. Er zijn beelden waarop te zien is dat een agent iemand die op de grond ligt... tegen het hoofd lijkt te schoppen en uitscheldt. Het gebeurde na een coronademonstratie. De agent mag voorlopig niet de straat op. De hoogste baas van Omroep Ongehoord Nederland stapt op. Die omroep mag vanaf volgend jaar programma's gaan maken bij de publieke omroep. Hij had ook een baantje bij een extreemrechtse organisatie... die zegt dat joden vluchtelingen naar Europa jagen om witte samen te verzwakken. Er kwam vandaag veel kritiek op. De Joodse belangenorganisatie Sidi gaat ook aangifte doen. In Amsterdam komen ze met regels om starters een handje te helpen. Een bewoonplicht. Huizen onder de 5 ton mag je voortaan in de eerste jaren niet verhuren. Het idee is dat het dan voor investeerders minder interessant wordt om panden op te kopen. De wethouder kreeg net de vraag of dat nou wel helpt. Ja, dit zet zoden aan de dijk, maar het is maar een maatregel. Maar vele andere maatregelen zijn ook nodig. Er is geen silver bullet die alles oplost. Ook Tilburg, Utrecht en Groningen denken na over zulke regels... omdat starters er nu nauwelijks tussen komen. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt, kan wat regen vallen... maar de zon kan er ook even doorkomen. Morgen begint opnieuw mistig en net als vandaag wordt het 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer door werkzaamheden aan de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En de vertraging is altijd nog een half uur op de N201 vanuit Hilversum naar Hoofddorp. Bij Uithoorn kom je in 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering.